Het is niet duidelijk waarom hij ontbrak. Het akkoord werd in het parlement verdedigd door minister Tsakalotos van Financiën. Tijdens het debat braken buiten het parlementsgebouw in Athene rellen uit. Demonstranten gooiden op het plein met brandbommen. De politie reageerde met traangas. In zijn woonplaats Amsterdam is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar Rogi Wieg overleden. Wieg debuteerde op 19-jarige leeftijd. Werken van hem zijn onder meer Toverdraad van Dagverdrijf en De Zee heeft geen manieren. Het leven van Wieg werd gekenmerkt door ernstige depressies. Hij deed drie zelfmoordpogingen. Vorig jaar vroeg hij om euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Dat verzoek is gehonoreerd. Rogi Wieg was 52. In Frankrijk zijn vier mensen gearresteerd die van plan zouden zijn geweest aanslagen te plegen op militaire doelen. De vier stonden volgens de minister van Binnenlandse Zaken in contact met bekende Franse jihadisten die op dit moment in de gevangenis zitten. De minister kwam met zijn bekendmaking nadat eerder vanavond president Hollande had gezegd dat deze week verschillende terreuraanslagen zijn vereideld. Het Europees Parlement moet een lijst openbaar maken met leden van een omstreden pensioenfonds. Dat heeft een rechtbank in Luxemburg bepaald. Het bestuur van het parlement weigerde om privacyredenen die lijst te publiceren. De NOS wilde openbaarheid. In 2005 beloofden Nederlandse Europarlementariërs in een speciale gedragscode dat ze niet langer gebruik zouden maken van de riante regeling van het omstreden pensioenfonds. Het weer op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 14. Morgen vooral in het noorden nog wolkenvelden. Daar wordt het 20 tot 22 graden. Op andere plaatsen geregeld zon. En dan wordt het tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Carlos Santana met eh, Corazon Espinat. En moeilijk woorden is dat. Ik weet nog wel dat ik eh, helemaal gek was van het nummer. Ik heb ook mijn, uh, mijn, mijn, mijn zeg maar. Maar ja, zomersmuziek, dat kan er bij mij altijd in. En daar kun je me voor wakker maken. dat geldt ook voor het volgende nummer trouwens. Dat is geen verzoek, maar ik vind het gewoon... het hoort gewoon bij de zomer. not party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to eat Going to Zandvoort. En waarom? Nou, er, liggen taarten te wachten bij... Eh, ik noem geen namen. Want dan vindt uh, Jolanda zegt leuk. Uh, ja, eigenlijk ook wel natuurlijk. Nou ja, goed. Je luistert in ieder geval naar de warming-up voor de Nacht van de Zinderende Zomer. En dat vindt plaats op 30 en 31 juli. Ik blijf het gewoon herhalen, want stel, ervoor, stel je ervoor dat je het vergeet. We hebben hier nog steeds Susie hier zitten en dan gaan we zo meteen nog eventjes mee praten. Maar ik denk eerst nog even een, eh, ja, een stukje muziek maar, denk ik. febrero son largos aunque no sea tu intención. ZFM. En eh, mijn naam is Willem Bruist. En ik bruist dat ik oplos. Ja, en het, eh, dat gaat me vast nog wel lukken. Ik hoor iemand lachen. Wie zit te lachen? Ja, Suzy natuurlijk. Susie je bent hier nog steeds. Nog, uh, nog, nogmaals ik hartelijk nog. welkom. Ik ben er nog. Ja. Hoe lang ben je er in Zandvoort? Vandaag? Nou, dat heb je al gevraagd. Ik ja, ben maar, dat, ja, maar dat weten de luisteraars niet. Nee, nee. Oh, oké. maandag was ik er. Kwam ik even langs om Charles te ontmoeten. Ja. En, en daar was hij blij mee natuurlijk. Uh, dacht ik wel. Ja, je weet het nooit met die man. Het is, een, het is, een, het is een klein, maar vrolijk manneke. Ja, dat wel. En, en ja. Eh, ja. niks dan goed zo. Ja, heel gemoedelijk. Een gemoedelijk mannetje. Ja. ja. Een beetje, dan een beetje Duits trekje, zeg maar. Ja, toch wel. Ja. <laughs> nee, dat is, eh, dat is positief bedoeld natuurlijk. Maar, maar ja, goed. maandag. Nee, en dan vandaag. En dan vandaag. Ja. Nou ja, Je, ja, je treft het niet met het weer, denk ik. Toch? Nee. Nee, alle, nee beide dagen niet. Maandag was het ook niet goed, toch? Nee. Nee. Nou ja, goed. Van voor het strand, hè? <laughs> Ja, maar, maar luister, zand bruist, hè? ook als het, het weer wat minder is. Dat klopt. Hè, ik, heb, ik heb dat op Facebook al eens een paar keer geroepen. En eh, ja, weet je, je, kan er gewoon weinig aan doen. Hè? Je hebt het weer niet in de hand. En, uh, al zou je willen. Maar goed, dan, eh, <clears throat> sorry, dan vandaag nog. En dan, wanneer ga je weer terug? Zaterdag. Zaterdag gaan we naar Amerika toe. Ja. Oh, oké. Met een gigantische lijst met bestellingen natuurlijk. Uh. Een glas in lood en zo. En, eh. Oh, terug te nemen. ja. <laughs> oh, mijn god. Nou... Kaas, chocola, koffie, drop. dat hebben ze daar niet. Nou, niet zo lekker. Oké. Nederlandse kaas is het beste. Nederlandse kaas. ook de voorkeur? 20 plus, 30 plus, 40 plus? Magere kaas. Magere, ik heb geen idee. Magere kaas, wat is dat? 20 Naaslander. plus? Maar geen, geen reclame oh, maken. Oh, Ze zijn geen Maaslander, eh, best luisteraar. Nee nee nee nee nee nee, nee, nee, nee, Dus eh, eigenlijk, jonge kaas. Dat is, minder vet, minder zout. Minder vet, minder... Houd toch op. Zometeen ga je nog vertellen dat bitterballen ongezond zijn. Nee. Die zijn heel gezond, heb ik gehoord. Uh, ja. Tenzij, tenzij gebakkel, gebakken zijn uh, in scharrelvet. Ken je dat? Nee. Scharrelvet, dat loopt door de hele keuken Nee, Dat, is gewoon... Dat, is gewoon het, nee, ja. nee, maar er moet wel, wel mosterd bij. Heel goed, <laughs> met jou, met jou kan ik praten. Ik denk dat wij maar een actie op moeten zetten van... Uh, eh, help Suzy de winter door... en dat wij allemaal Maaslanden naar Amerika gaan sturen met z'n al. Is het wat? Ja, vind best. Ja, nou heel goed. Nou, liefst drop. Drop, zoete drop, zoute drop, drop. Honingdrop. Honingdrop. Heerlijk. Ja, maar dat wordt wel een probleem, denk ik. Nee. Jawel, want... Nou, we hebben in, eh, in Nederland had je vroeger eh, bijenstammen. Echt een hele volk, heel veel imkers had je... En iedereen die heeft het baantje neergelegd. Dus we hebben in heel Nederland nog maar twee bijen. <laughs> en ik weet niet of ze dat... Nee, <laughs> nou ja, goed. ik, eh, ik draai maar een stukje muziek, hè, eh, Suzie, voordat ik meer onzin uh, ga vertellen. Ja, ja, dat is goed. Oké, het is <laughs> toch een beetje, een beetje jouw kant op. ja, tenminste, de andere kant van de grote plaats. Dus dat denk ik. Uh, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, Miami. Uh, uh, South Beach, bringing the heat. Uh. <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Uh. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, Can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for two days of playing, but every time I come, I always wind up staying. Just the type of town I can spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. Rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Submarine Gay melting pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommy screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cashing your dough and flow to this fashion show, pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know, I got to plead the fifth. got it going on and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the snake, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with sentiment tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. Hundred thousand dollar cars, everybody got them. Ain't no surprise guys in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. South Beach, bringing the heat. Uh. <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill, nothing less than ill. When we dress to kill, every time the ladies pass, they be like, Can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces, every different nation. Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. Will Smith met eh, Miami. En dat allemaal op eh, het lokale radiostation verantwoord ZFM. En uh, ja, de verzoekers die blijven hier binnenkomen, maar je moet er echt van tevoren eventjes die dingetje insturen. Want anders gooi je mijn hele playlist door de war in. En, ik heb nu overal wat liggen in de studio. Dus straks mag ik stof en blik pakken om, om dat allemaal weer op te ruimen. We zitten hier nog steeds met Susie Davis en het is erg gezellig natuurlijk. Ja, het gaat ook vooral om de muziek. En nou ja, praten wij wel weer verder, want... Eh, ik wil nog van alles weten over glas in lood en zo. En hoe, hoe, hoe dit allemaal werkt. En uh, zit er over eentje te lachen. Uh, zit je mij nog gewoon uit te lachen dan? Nee, toch? Zit je mij uit te oh, lachen? Nee. Oh, je schrikt ervan natuurlijk, hè? <laughs> Oké. het is bijna vijf, half twaalf. lokale tijd Nederland. Voor degenen die via internet luisteren. Dit is ZFM en dit is de, de opstap naar de nacht van de zinderende zomer 30 april. 30 april, 30 juli. Toch? 30 juli is het, hè? Dus 30 en 31 juli, ja. En dit is een heel klein beginnetje. En straks doen we het anders. Dan doen we er gewoon 7 uur achter elkaar. En dan komen... Eh, ja, deze dames ook voorbij natuurlijk. I got fire in my pants. You about to your hands. Ja, dat is op zich eh, best wel lekkere muziek. Maar goed, zo laat op de avond. En eh, ik heb net uh, de onderbuurvrouw voor het raam staan. En die, die zwaaide met een lampje van, joh, kan dat wat minder? Ik zeg, dan nou, wat voor muziek hou jij dan van? Nou, zegt, ik ben meer van, van de eilanden. Heb je ook iets Surinaams of Antilliaans of Mexicaans of iets uit Stabos? Vind ik ook goed. Maar deze herrie toch niet, zes. Dus ik, ik doe dat eventjes. Españolas! Yeah. Is it because of my sexy body? Ik weet het niet. Eh, eh, dat kan nooit. Uh, mijn gebodypainted suit op het moment. En, ja. Susie, Travassi, heb je er wat van gehoord? Travassi. nu wel? Nu wel? Ja. Ja, bekende nummers. kleine wasjes, grote wasjes. Doe ze in de wasmachine. Bekend nummer. Dit is Pom Pom. Is niet zo'n net nummer. Oh. Maar ja, ik zeg altijd maar zo. Je kan niet alles hebben. Maar heb jij bijvoorbeeld nog een nummer waarvan je zegt... Van, nou, dat vind, ik, eh, dat, dat vind ik echt bij de zomer past. En met name dan de zomer van Zandvoort. Ja, nummers van Mark Anthony vind ik wel leuk. Nu schiet ik kort Van wie? Ja, Mark Anthony. Mark Anthony. Ja. Maar die hebt op dat nummer I, need, to I know. need to Know. Ja, dat is hem, hè? Ja. Zal ik eens even kijken of ik die voor je hebt. Dat is goed. Oké. En voor de rest van de luisteraars... Eh, het is weer half twaalf. één minuut over half twaalf. En uh, wij maken er gewoon een heel klein stil feestje van. Want het is toch de opstap naar eh, de Nacht van de zinder in de Zomer. Ik ben mij in ieder geval helemaal aan het eh, voorbereiden. Harkje, schepje, zeefje, alles heb ik al. Dus we gaan eens eventjes kijken wat we ervan <laughs> kunnen maken. Maar voor nu, Mark Anthony. Anthony. En dan hoor ik mezelf niet en ik hoor mezelf wel in één keer natuurlijk. Ja, dan krijg je als je van die, van die, van die, van die vingertjes... Je hebt te veel bitterballetjes eet, dan krijg je van die dikke vingertjes... en dan kun je knopjes meer draaien natuurlijk. Maar eh, Susie, leuk nummer. Oh, sorry. Ja, dat geeft wel helemaal niks. Dat maakt helemaal niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Ja, het is een van zijn eerste. van eh, van eh, Mark Anthony? Ja. Oh, jij bent op de hoogte. Werk je bij een radiostation of zo? Nee. Oh, nou, dat had gekund, toch? Luister gewoon. Ja, ja, ja, ja. Heb jij iets met uh, Buena Vista Social Club of niet? Ik niet. Ik wil zeggen, en toen viel er een pijnlijke stilte. <laughs> Beste luisteraars. En normaal, duidelijk normaal, niet. nee. En normaal vul ik dat op door een stukje, stukje vocaal <laughs> geweld. Hè, want dan begin ik gewoon te zingen, zeg maar. Ja. Maar eh, dat heb je dus niet. Maar je hebt nooit gehoord van uh, eh, Chan Chan. Daar heb je nooit van gehoord? Nee. Dat er toch iemand uit Zandvoort, uit het kleine Zandvoort... iemand iets moet bijbrengen uit het grote Amerika... Ja. Ik geniet er maar van. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Chan Chan Buena. Vista Social Club. En eh, ja, Suzy, wat vond je ervan? Eigenlijk. Ik vond hem mooi. Je vond, ja. Je... ja, ik vond hem wel goed. Nooit van gehoord? Nee, nee. Oké, nou. Nee, dat soort muziek hoor ik niet zoveel. Nou. Waar, ik zit. Eh, dan weet ik het goed gemaakt. Dan eh, zal ik van... van wat jij krijgt, ja, ik weet niet, in, Amerika kun je wat luisteren hoor, naar, naar ZFM. De nacht van, van 30 op 31 juli. Dan pak ik de beste top 50 van de hele nacht. En dan, eh, dan eh, officieel mag dat natuurlijk niet, want je mag het niet branden natuurlijk. Dan zetten we het op een schijfje en dan, eh, sturen we naar Texas toe. With compliments, wat dacht je ervan? <laughs> Ja, dat vind ik prima. Ja, vind je dat goed? <laughs> Oké, ja. nou goed. Zet er nog even een stukje muziek erin. Het is tien over half twaalf en je luistert nog steeds naar ZFM. Samba di En ehm, ik, ja, ik zocht dat nummer en ik denk, nou, dat nummer dat vind ik helemaal niet. Hoe kan dat nou? Ik bleef maar lopen natuurlijk. Ik loop nooit terug, hè? Ja, er wordt wel afgelopen eh, bij uh, eh, ZFM. En zeker als je op het strand loopt. This generation rules the nation. Laatste 10 minuten en dan zit het er weer op. chip on the left hand side, pass the the left Past Pastor Dutchie, de musical Youth. En eh, wat er van die jongens allemaal terechtgekomen is. Ach, het is allemaal lang geleden. En eh, wat ik ervan weet is... Eh, twee doen het hartstikke goed en de andere wat minder. En dat is... ja, wat, wat doe je eraan, zeg ik dan. Helemaal niks. Echt helemaal niks. Hmm. Nou, we zullen nog even een klein disco-nummertje erin zetten. En dan gaan we heel, richting, richting 12 uur. 10 minuutjes. Nou ja, goed. We hebben nog steeds eh, bezoek. Dat dacht ik. Soes, je bent er nog? Ik ben er nog. <laughs> je bent er nog. Wil iets, dichter naar de microfoon? Oké, oh, ik ben er nog. Anders denken de mensen dat je, dat je verdwaald bent in de, in de grotten van chaos. Of, <laughs> hè, dus eh, ja, nou ja, goed. Ik, eh, ja, ik hoop dat je het een beetje, een beetje gezellig vond. En dat je, dat je nu ook weet hoe het, hoe het nou allemaal werkt hier bij... ja, ik heb het echt naar mijn zin. Bij ZFM. Dus ja. ja. Dus als we ooit een filiaal willen openen in... <laughs> Irving, Texas, was het? Klopt, ja. Dan, eh, dan weten we in ieder geval wie we hebben moeten. Ehm, nou goed, het is tien voor twaalf. Ehm, ik wil die tijd ook niet helemaal vol praten, dat heeft helemaal geen Ik wil in ieder geval iedereen eh, eventjes bedanken die, eh, die hier aan mee heeft gewerkt. Ehm, dat is dan de, de, directeur, de, de, de, de voorzitter, de penningmeester, de secretaris, de toiletjevrouw. En ben ik er iemand vergeten, dan gaat de vrouw. En ja, hij wenst u alles een, eh, een, hele, <laughs> hele goede nacht, want ik moet het allemaal maar weer zelf doen. Ja, met Susie natuurlijk. We gaan er even uit met, eh, met één nummer en eh, daarna hebben wij nog een, een speciaal verzoek.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 Mambo number five. A little bit of Monica in my life. En de Mambo 5, we gaan van de Mambo 5 gaan we naar uh, de 4 en de 3 en de 2 en 1 enzovoort enzovoort. Ik wil toch, uh, ik wil toch niet zo, uh, zo de boel afsluiten. Ik wil in ieder geval Susie, heel hartelijk bedanken dat jij hier was. Ja, dankjewel. Heel en nou ja, ik, ja, kom nog eens een keertje terug. Maar ja, <laughs> Texas Amerika. Ja. Nee, het is, het wel aan het werk hoor. Het is een heel eind, een heel weg. En eh, ja, ik weet het. Uh, tenminste, ik ken er van Atlas. Hè, want uh, ja, die kan ik wel dromen met gemak. Ze hadden me zo... Logica breng je van A naar B. Maar in gedachten kom je overal. Top. Dat is wijze, een wijze les is dat, hè? Ja. Dat rammel ik aan mijn reggetje. Ja, ja, een beetje topografie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. nou, goed. Um, nou, het is wel leuk dat je er bent, want dan hoor je dat gelijk. We hebben namelijk een jaar na 12 uur. En dat is... Eh, ja, hoe moeten we haar nou noemen? Ze, haar naam is al een paar keer gevallen en... Uh, Jolande Versteeg is het. En, eh, ja, zij verzorgt onder meer de Kabelkrant en, ehm, de invulling van de artikelen... de recepten, de hitlijsten, de treintijden. Ach, dat doet ze helemaal niet. Dan kom je daar maar bij. Zij verzocht in ieder geval de kabelkrant van Zandvoort. En eh, met een paar minuutjes, dan is ze jarig. En dat willen wij toch niet eh, geheel ongemerkt voorbij laten gaan. Dus de eerste keer dat ik, eh, dat ik weer een radioshow ga doen... dan hoop ik op een stukje taart. En mocht je dat nog <laughs> niet weten, dat is tussen 30 en 31 juli. Van 12 uur s'nachts tot uh, 7 uur. En dan zeg ik altijd maar zo, iets lekkers bij de koffie is nooit verkeerd. Dus deze is voor jou. dan nou, kom ik er toch tot, tot mijn schande achter... dat ik met mijn dikke vingers weer het verkeerde knopje eh, heb ingetikt. Het zou moeten zijn een eh, happy birthday van Stevie Wonder. Maar ja, die man die zag het ook niet zitten. Dus ja, eigenlijk hoef ik mij helemaal niet zo eh, te schamen eigenlijk. Maar Jan, ik maak het goed in de, in de, de eerstvolgende uitzending. Dan, dan neem ik mijn gitaar mee en dan zal ik het live voor je gaan spelen. Oh my god, <laughs> ik weet niet of je erop zit te wachten. Nee, ik hoop dat je het nummer toch, toch wel apprecieert en zo. Dat een stukje gebak, dat het dan toch wel komt. En, ja, dat is... Uh... Eh, Suzy, wat vind jij ervan? Oh. Ja, dat geef je Oh, ja, je hebt de koptelefoon nee, in je koffer gedaan natuurlijk. Had ik niet op. Ja. Nee. Nou ja, goed, ik, ik, vind het, eh, ik vind het gewoon heel erg vervelend natuurlijk. En eh, ik ben natuurlijk allerlei dingen aan het... Nee, maar dan gefeliciteerd alvast. Ja, dankjewel. Ja, ja maar waarom ik niet? Jij niet? Nee, ik niet natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, het gaat om, om Jolanda gaat het natuurlijk. Het enige wat ik kan doen is dit. we draaien dit eh, tot eh, de klok van 12 uur en dan is het alweer gebeurd. Je hebt kunnen luisteren naar eh, de kick-off en de opstap naar de Nacht van de Zinderende Zomer. 30 april, 30 <laughs> mei, 30 april. 30 mei, 30, 31 mei, daartussenin ongeveer. let op je Facebook. Jullie. Jullie natuurlijk. Let op je reclame, let op je propagandablaadjes.